Freddy van met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam stelt 10 miljoen euro beschikbaar aan de Joodse gemeenschap. Het geld is bedoeld als tegemoetkoming voor de erfpacht die Joodse oorlogsslachtoffers na terugkeer in Amsterdam hebben betaald. In 2013 kwam aan het licht dat Joden die in de Tweede Wereldoorlog in kampen hadden gezeten of ondergedoken waren geweest, bij terugkeer in Amsterdam van de gemeente een rekening kregen. Ze moesten achterstallige erfpacht betalen plus rente. Burgemeester Van der Laan noemde die opstelling van de gemeente formalistisch, bureaucratisch en kil en beloofde een oplossing. Het blijkt niet mogelijk mensen individueel terug te betalen, daarom is nu besloten om een collectieve regeling te treffen. Tussen gisterochtend en vanochtend heeft geen enkele migrant geprobeerd de oversteek te maken naar Griekenland. Het is de eerste dag zonder vluchtelingen sinds de Europese Unie mensen terugstuurt die illegaal in Griekenland aankomen. Het aantal migranten dat illegaal probeert Europa binnen te komen daalt al langer. De protesten tegen de bruinkoolcentrale in de Duitse regio Lausitz zijn afgelopen. De demonstratie begon afgelopen vrijdag. De betogers blokkeerden de rails naar de centrale. Daarover wordt de bruinkool aangevoerd waarop de e- energiecentrale wordt gestookt. De activisten willen dat er een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen. De bezetting is opgeheven omdat hun politieke doelen zijn bereikt, zeggen ze. En het was vandaag kouder dan met kerst. Vandaag was het in de beeld 12,1 graden, met kerst was het 14,9. Het is officieel de koudste eerste Pinksterdag in 80 jaar. Wel de koudste Pinkster, maar niet de koudste 15 mei. Op deze datum is het wel vaker rond de 12 graden geweest. Het weer. Vanavond neemt de buiigheid af. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen opnieuw wolken en zon.